Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag zijn de meeste partijen opgelucht, nu er een nieuwe onderwijsbegroting is. Er wordt bijna 750 miljoen euro minder bezuinigd dan eerst het plan was. Universiteiten balen, want er wordt nog altijd een miljard op onderwijs bezuinigd. Daardoor moet de stekker uit sommige wetenschappelijke onderzoeken. De ontdekkingen die daar worden gedaan zijn juist keihard nodig, zegt de Vereniging van Universiteiten. Denk aan nieuwe medicijnontwikkeling, denk aan hoe we droge voeten houden... denk aan hoe we versnelling in de woningbouw gaan toebrengen enzovoorts. Eh, al die dingen, dat komt uit het wetenschappelijk onderzoek. En je kan dus niet eh, hopen dat al die problemen opgelost worden... door innovatie die uit wetenschappelijk onderzoek voortkomt... en vervolgens toch die kraan dichtdraaien. Veel kennis gaat dan verloren, waarschuwen de universiteiten. Een kwart van de Nederlanders is goed voor driekwart van de vliegreizen. Onderzoekers keken naar het vlieggedrag van 4000 mensen. De helft daarvan bleef met beide voeten op de grond. Maar er was dus ook een kleine groep veel vliegers. Dat waren vooral hoger opgeleide, mensen tussen de 25 en 29 jaar... en Nederlanders met een hoog inkomen. Zij gingen vaak op zakenreis. Drugscrimineel Ridouan Taghi krijgt een schadevergoeding. Drie jaar geleden werd zijn neef Youssef T. opgepakt... die op dat moment ook zijn advocaat was. Taghi zat toen al vast en kreeg na de arrestatie van Youssef... extra strenge regels opgelegd. Zo mocht hij een tijd met niemand bellen. Dat was niet terecht, geeft het Openbaar Ministerie toe. Hij krijgt een schadevergoeding van 420 euro plus rente. En DJ Fernando Halman viert vandaag een bijzonder jubileum. Hij zal 15 jaar dagelijks te horen met de ochtendshow daar. En om dat te vieren maakt hij een marathon uitzending. Vanmorgen was Humberto Tan onder meer te gast in die show... en die had een verrassing bij zich. Fernando Halman, ik mag namens de jury van de Marconi Award in Nederland... jou een Marconi Oeuvre Award aankondigen. Is je, je hebt hem gewonnen. Jazeker. Nee! nee! Jazeker. 15 jaar Fernando. Hij krijgt dus de Marconi Oeuvre Award. Een speciale radioprijs die ieder jaar wordt uitgereikt aan een icoon uit de radiowereld. Het weer nog bewolkt en soms wat motregen. Vanmiddag is het vaker droog met af en toe ook wat opklaringen. Bij 3 tot max 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste dagelijkse files worden nu snel korter. Wel heb je nog veel vertraging op de N235 van Purmerend naar Amsterdam. Bij het Schouw doe je er ruim 50 minuten langer over. En rijd je op de N247 van Hoorn naar Amsterdam... dan heb je voor de aansluiting met de A10 zo'n drie kwartier vertraging. Verder ook file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer een klein kwartier op onthoud. En rijd je op de A7 van Hoorn naar Zaanstad... dan heb je bij afrit Zaandijk dus een kleine 10 minuten vertraging. Verder ook file op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Voor Amstelveen 5 minuten. En rijd je op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen...